Niet alleen buitenlandse toeristen, maar ook Nederlanders zelf gaven minder uit. Er werden vooral minder vliegtickets geboekt... Dat kwam door de economische crisis en door de vliegtax, waardoor Nederlanders uitweken naar luchthavens in België en Duitsland. De vliegtax is intussen weer afgeschaft. Musea en attractieparken deden vorig jaar nog wel goede zaken, doordat veel Nederlanders thuis bleven. Minderjarige bioscoopbezoekers krijgen vaak indringende alcoholreclames te zien. De adverteerders handelen hiermee in strijd met hun eigen regels... die zijn vastgelegd in de reclamecode voor alcoholhoudende dranken. Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid werden bij meer dan de helft van de films voor bezoekers van 6 jaar en ouder reclames voor alcohol vertoond. Het instituut pleit voor strengere regels zoals een verbod op alcoholreclames in bioscopen. Rijkswaterstaat controleert vanaf vandaag extra op het springen van bruggen, stijgers en kades. Met mooi weer springen vooral jongeren geregeld vanaf een brug in een rivier. Daarbij zijn de afgelopen twee jaar 22 doden gevallen. De klap waarmee je op het water terechtkomt kan aankomen alsof je op beton springt, waarschuwt Rijkswaterstaat. Ook kan een sterke stroming gevaarlijk zijn en liggen er soms obstakels in een rivier. Gaakje Roethoff vertrekt met ingang van 1 augustus als ombudsman bij de NOS. Roethoff en de NOS hebben een verschil van mening over de manier waarop de functie van ombudsman moet worden ingevuld. Roethoff is ruim een jaar geleden begonnen als ombudsman op part-time basis. Ze vindt dat de NOS er een fulltime functie van moet maken met een vaste plek in de programmering. Tommy Wieringa schrijft dit jaar het groot dicté der Nederlandse taal. De 43-jarige Wieringa schrijft romans en columns en zijn bekendste boeken zijn Joe Speedboat en Cesarion. De 22e editie van het groot dicté wordt op tv uitgezonden op 15 december. Het weer vrij zonnig. Op de Wadden wordt het 24 graden en 30 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het nog iets warmer. Er is dan wel veel sluierbewolking.